Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoef je niet zelf te betalen voor je festivaltestbewijs. Tot 1 juli wordt dat sowieso betaald door de overheid. Maar daarna wil het demissionair kabinet dat mensen bij grote evenementen, zoals festivals, zelf 7,50 euro extra aftikken. Bij bijvoorbeeld musea en restaurants hoeft dat niet. Vandaag werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de testplannen. En daar zeggen partijen, dat gaat hem niet worden Allereerst zou het leiden tot een ongewenste tweedeling... want er wordt een onderscheid gecreëerd tussen mensen... voor wie dat extra bedrag geen probleem is... en mensen voor wie dat wel een barrière vormt. Ik vind het heel belangrijk dat juist als we zeggen... vaccinatievrijheid is er in dit land... Eh, dat ook testen toegankelijk zijn en gratis toegankelijk zijn... zodat mensen zich niet gedwongen voelen of gedrongen voelen tot een vaccinatie. Zou het niet juist wanneer het om, zo'n principiële keuze gaat... want dat is het voor, voor mijn fractie zeker... beter zijn om te zeggen, we doen dit gewoon helemaal gratis. Punt. Ook vinden sommige partijen dat mensen moeten worden vrijgesteld als ze hun coronaprikken hebben gehad of als ze na een besmetting antistoffen in hun bloed hebben. Demissionair minister De Jonge zal zo antwoord geven op de vragen. Het Siget-festival in Hongarije gaat net als vorig jaar niet door. Het festival zou in augustus plaatsvinden, maar wordt nu opnieuw een jaar opgeschoven vanwege corona. Het festival duurt een week en trekt altijd veel Nederlanders. Een eerste van de drie vluchten met hulpgoederen is onderweg van Amsterdam naar India. Het land krijgt honderden beademings- en zuurstofapparaten. In India is door corona een groot tekort aan zuurstof in de ziekenhuizen. Morgen en overmorgen vertrekken er nog twee vliegtuigen met hulpgoederen. Een primeur voor de jachthaven in Brouwershaven in Zeeland. Daar kun je elektrische auto opladen aan een lantaarnpaal. Past beter in het dorpsbeeld dan zo'n moderne paal, vond de maker. De buurt is er ook wel blij mee. Hij is ook eh, functioneel en decoratief. En we hebben s'avonds ook wat meer licht op de jachthaven. Dus dat is ook al een hele leuke bekomstigheid. Het weer, vooral in het zuiden, kan nog een bui vallen. Morgen, morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal kan er wel wat regen vallen. En het is iets warmer dan vandaag, 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I guess you've heard it all before. but you ruined her and you don't act like it was hard. And you swear you didn't know, didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes, clothes.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 maar neemt wel haar Kamerzetel mee. De afgelopen tijd bleek er een conflict te zijn ontstaan... tussen den Haan en het bestuur van 50PLUS. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft zich niet schuldig gemaakt aan het ronselen van stemmen. Baudet zet een oproep op YouTube om aanhangers van zijn partij, die niet gingen stemmen, ertoe te bewegen een volmacht af te staan. Maar volgens het OM heeft Baudet geen strafbaar feit gepleegd. Tientallen Franse vissers hebben geprotesteerd in de haven van Jersey. De Fransen zijn boos over nieuwe Brexit-visserijregels. Het weer, buien met kans op hagel en onweer. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt.